Morat el met het NOS-journaal. De sms'jes die premier Rutte jarenlang van zijn telefoon heeft gewist... zijn niet meer te achterhalen via de telefonieprovider. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook spreekt hij de mediaberichten tegen dat zijn telefoon maar 20 sms'jes kon opslaan. Rutte zegt dat hij relevante berichten altijd doorstuurde naar ambtenaren... en dat hij nooit bewust belangrijke dingen heeft achtergehouden. Oppositiepartijen twijfelen aan de goede bedoelingen van de premier. Vanochtend om tien uur is er een debat over de kwestie. Wereldvoetbalbond FIFA moet 440 miljoen dollar compensatie betalen... voor de uitbuiting van honderdduizenden arbeidsmigranten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International in een nieuw rapport over het aanstaande WK. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de FIFA wegkijkt van de misstanden in Qatar... Wat Amnesty betreft is de compensatie van 440 miljoen waarschijnlijk ook een minimumbedrag. De Duitse minister Baerbock van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland de blokkade van graan uit Oekraïne als oorlogswapen gebruikt. Volgens haar wakkert Rusland een wereldwijde voedselcrisis aan... door Oekraïnse havens te blokkeren en wegen, spoorwegen en silo's te vernietigen. Daardoor kan er geen graan meer worden geëxporteerd. Paul Witteman krijgt dit jaar de Erezilveren Zilveren De 75-jarige journalist en presentator krijgt de belangrijke televisieprijs van de jury voor zijn gehele oeuvre. In 1998 kreeg Witteman al de reguliere Zilveren Nipkoffschijf. Volgens de jury heeft hij zijn reputatie van intelligent interviewer... nu verbreed met zijn muziekprogramma Podium Witteman. De erezilveren reismicrofoon gaat naar Hans Hogendoorn. Hij was lang de stem van NPO Radio 1 en leent zijn stem nog steeds aan het radioprogramma Met het oog op morgen. En dan het weer. Er trekken wat buien over het land. Met kans op onweer en veel regen. Daarna wordt het even wat droger, maar vanmiddag opnieuw felle buien. Het wordt 23 graden aan zee tot 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.